Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een coronatest binnen 24 uur. Het kan. De afgelopen maanden waren er lange wachttijden voor een coronatest, maar nu niet meer, zeggen de GGD's. Komt omdat er meer capaciteit is, leggen ze uit. Eh, we waren beperkt eh, doordat er maar 30.000 testen beschikbaar waren, 44.000 aanvragen. Nu is het omgekeerd. Nu zijn er 50.000 testen per dag beschikbaar en zijn er 44.000 mensen per dag die getest zullen worden. Het is eigenlijk ook de bedoeling dat je je uitslag binnen 24 uur hebt. Dat lukt nu nog niet, maar daar wordt aan gewerkt. Eh, we zijn vooral afhankelijk wanneer we de uitslag van het lab krijgen. En omdat een groot deel van de monsters nu naar Duitsland gaat... Eh, betekent dat we daar een aantal uren mee kwijt zijn. Dus als het ons lukt om de veel meer monsters in Nederland te analyseren... Eh, dan gaat het lukken het is officieel. Mark Rutte wil nog een keer premier worden. Hij doet weer als VVD-lijsttrekker mee aan de verkiezingen. Hing al even in de lucht, maar nu bevestigt Rutte het in De Telegraaf. Een zware aardbeving in de Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije. In Turkije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Op het Griekse eiland Samos zeker twee. En ruim 200 mensen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar mensen onder het puin. Geknaag in de muren en de vloer en losse tegels op straat. In deze buurt in Haarlem hebben ze last van een rattenplaag. Speelt volgens buurtbewoner Ruurt al jaren. Ik woon hier eh, ongeveer 18 jaar nu. Toen vond ik al eh, de eerste dode rat eh, in mijn schuurtje. Waarschijnlijk komt de rattenoverlast door een kapotte riolering. En die ratten rennen gewoon op klaarlichte dag over de stoep. Ik zag ze letterlijk van de ene put naar de andere put over straat rennen. Ook daar word ik niet vrolijk van, want er zijn ook een hoop kleine kinderen die spelen op straat. Als zo'n beest in de knel komt, eh, weet je niet wat hij doet. Meestal bijten ze dan. En Ruurt is een petitie gestart. 40 buurtbewoners hebben hem al ondertekend. De gemeente zegt trouwens dat ze er wel mee bezig zijn. Het weer nog. Vanavond en vannacht trekt de regen langzaam weg. Morgen droog, soms ook een zonnetje.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 friends always used to get me wrong Sent us the messages, left letters But those kind of feelings never last that long Cause now the only love I find's within a castle made of sand And when the tide goes out hard, ik moet weer sneller.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 Oh, in my life, hey. Eh? And even though I'm far away now, our bond will never break in somehow. The way I feel will never fade, it stays the same. We never change it. And a thousand miles just ain't that far when you're with me.